Mark Hokker met het NOS-journaal. Op de NC niet langer kan worden gegarandeerd. Het gebied is daarom afgesloten en er is beveiliging ingezet. Er is overlast van jongeren die de mergelwanden bekladden, alcohol en drugs gebruiken en van grote hoogte in het water van het natuurbad springen. De ontwikkelingsmaatschappij van het NC-gebied zegt dat de groeve is bedoeld als een mooi natuurgebied. Het is alleen zo aantrekkelijk geworden dat het lijkt op een strandbadplaats, zegt de voorzitter van die maatschappij zijn alleen geen faciliteiten voor de duizenden mensen die bij mooi weer naar de NC-groeven komen. Het Duitse muziekfestival Rock am Ring is op de openingsavond afgebroken vanwege een mogelijke terreurdreiging. De politie heeft alle bezoekers van het terrein gestuurd. Volgens een Nederlandse bezoeker verliep die ontruiming rustig. Rock am Ring is het grootste meerdaagse rockfestival van Duitsland op de Nürburgring. Komende ochtend wordt besloten of Rock am Ring dan wel doorgaat. Acht van de dertien vestigingen van Holland Casino zijn vanavond gesloten vanwege stakingen. Werknemers legden om tien uur het werk neer. Personeel voert al langer acties en eist onder meer 2,5% loonsverhoging. Ook wil het personeel baangaranties als het bedrijf wordt geprivatiseerd. Het is de 27e staking bij Holland Casino in zeven weken. De jongerenafdeling van de SGP doet aangifte van antisemitisme tegen een raadslid in Den Haag. De politicus van de Partij van de Eenheid noemde Israëlische scholieren die bij de SGP Tweede Kamerfractie op bezoek waren zionistische terroristen in wording. Hij schreef dat woensdag in reactie op een Facebookbericht van SGP-leider Van der Staaij over het bezoek. Volgens de jongerenafdeling van de SGP is het absurd dat een gemeenteraadslid uitspraken doet waar de jodenhaat van afdruipt. Het weer wisselend bewolkt met vanuit het zuiden enkele buien. Het is tussen de 14 en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en valt vooral in het oosten een enkele bui met onweer. Het wordt met 20 tot lokaal 25 graden minder warm dan de afgelopen dag.